is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Er moet een Europese zwarte lijst komen van bedrijven die frauderen met arbeidsmigranten. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad. Volgens de SER is er vooral in de transportsector een probleem. Veel, ook Nederlandse transportbedrijven, laten op internationale transporten Oost-Europese chauffeurs rijden omdat die goedkoper zijn. Die bedrijven doen dan alsof ze een vestiging hebben in een Oost-Europees land, zodat ze hun chauffeurs tegen Oost-Europese arbeidsvoorwaarden kunnen laten rijden. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan vindt dat er snel meer actie nodig is bij de aanpak van kindermishandeling. In een column in Metro roept hij met name zijn collega-burgemeesters op om meer te doen. Van der Laan, die ook voorzitter is van een landelijke taskforce kindermishandeling, doet zijn oproep naar aanleiding van de jongen van tien die vorige week werd doodgestoken en de baby die werd gevonden in een vuilcontainer in Amsterdam. Het archiefonderzoek van het ministerie van Justitie naar de dood van de treinkapers in de punt in 1977 heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Er is volgens de onderzoekers geen bewijs voor executies. Dat blijkt uit de reacties van de toenmalige minister van Justitie van Acht in de Telegraaf en de vader van een omgekomen treinpassagier in de Volkskrant. Volgens Van Acht zijn de conclusies zoals hij verwachtte. Bij de bestorming van de trein kwamen twee passagiers en zes van de negen kapers om het leven. Nederlandse winkeliers denken dat ze dit jaar meer Sinterklaas spullen verkopen dan ooit. Ze verwachten een omzet van 530 miljoen euro, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar. Detailhandel Nederland schrijft de stijging vooral toe aan de discussie over Zwarte Piet. Door die aandacht kopen consumenten nu massaal speculaas, chocoladeletters en pepernoten, zegt de branchevereniging. Verder zou ook het toenemende consumentenvertrouwen een bijdrage leveren aan de verwachte omzetstijging. Het weer, veel bewolking, maar geleidelijk klaart het op. Het eerst in het noordoosten, het blijft vrijwel overal droog en het wordt 9 graden. Dit was FM.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 Gewoon iets wat er niet meer is. Ik was niet lang onder je hoede. Ik heb je veel te kort verklaart het wel de woede. Omdat jij er niet meer bent. Voor een antwoord op mijn vragen, mijn twijfels, mijn gedachten.